Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft gezegd dat hij mogelijk dit weekend naar het Midden-Oosten gaat. Daar zijn onderhandelingen bezig over een staakt het vuur in Gaza. Trump zei dat een akkoord zeer dichtbij is. Eerder vandaag zei de Egyptische president Sisi al dat hij Trump had uitgenodigd... om een ceremonie bij te wonen als er een akkoord is. De Franse premier Le Cornu zegt dat er binnen twee dagen een opvolger voor hem wordt aangesteld... Hij zei op Franse televisie dat de meeste partijen uit het parlement niet zitten te wachten op nieuwe verkiezingen. Twee dagen geleden maakte Le Cornu bekend af te treden, nog geen maand nadat hij was gestart. President Macron vroeg hem nog één poging te doen om de politieke crisis in Frankrijk op te lossen. In het land moet flink worden bezuinigd en de partijen moeten het eens worden over een begroting. De Amerikaanse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke natuurbranden in Los Angeles begin dit jaar. De man zou op nieuwjaarsdag brand hebben gesticht en ook weer uitgemaakt. Maar die brand bleef smeulen en laaide daarna weer op. De verdachte riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. Bij de brand kwamen 12 mensen om het leven... en er werden duizenden huizen en gebouwen verwoest. De schade bedroeg 150 miljard dollar. De brandweer had de brand pas na 24 dagen onder controle. In Aalte in Gelderland hebben tientallen mensen zich uitgesproken... voor de komst van een asielzoekerscentrum. Ze overhandigde een boekje aan de burgemeester waarin ze voor de opvang pleitte. De gemeente kondigde in mei aan een tijdelijk AZC aan voor 300 vluchtelingen. Maar na bezwaren werden de plannen uitgesteld. De burgemeester van Aalten zegt dat het goed is dat zowel voor- als tegenstanders van zich laten horen. De gemeente buigt zich later dit jaar over de kwestie. Het weer is bewolkt met soms wat motregen.